Michel Koenen met het NOS-journaal. Criminelen zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren... zegt Rijksrecherche-directeur Van Baren in NRC. Hij spreekt van een verdienmodel binnen het criminele milieu. Hij pleit ervoor beter vast te leggen wie welke informatie opzoekt bij gemeenten... zodat daders makkelijker aan te wijzen zijn. De honderden dode meeuwen die afgelopen week in Flevoland zijn aangetroffen... zijn inderdaad doodgegaan aan de vogelgriep. Het gaat om een zeer besmettelijke variant van het virus. Sinds vorige week zondag zijn er dagelijks tientallen dode vogels gevonden... in het Zwarte Meer en het Veluwemeer. Meer. Rijkswaterstaat raadt aan om dode meeuwen niet zelf op te ruimen... maar experts te waarschuwen. De dode vogels worden vernietigd. Europa kampt met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Nu het broedseizoen is begonnen leeft het virus weer op... omdat er dan grote groepen vogels bijeenkomen. Bij de onderhandelingen over het provinciebestuur in Utrecht... neemt de boer-burgerbeweging niet langer het voortouw. Nadat eerder al gesprekken met GroenLinks waren geklapt... wees de ChristenUnie afgelopen avond een zeven-partijencoalitie met BBB van de hand... De statenleden kozen er daarom voor twee nieuwe informateurs te benoemen... van GroenLinks en de VVD na BBB de grootste partijen in de provincie. BBB werd in alle twaalf provincies de grootste partij. En het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar een kwart van de mensen boven de 15 heeft vertrouwen in het parlement. Het laagste niveau sinds 2012 toen het CBS begon met meten. Een grote meerderheid zegt wel vertrouwen te hebben in gezaghebbende instituties als de politie en rechters. En ook is het vertrouwen in de medemens toegenomen. Het weer nog. In het noordoosten nog een pittige bui. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het koelt af naar een graad of 12. Dag begint in het noorden en het noordoosten droog.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 Drankje toe, dansje toe Raad je toe, ik lach je toe. Geen stress, lil mama, I look after you. Yo, yo, yo. Volop in de picture of ik lay low. Ik ben af en toe een heto. Ik ben op licht, ik ben op love, ik ben op fuego.